7 uur. Patrick Holtkamp met het NOS. In de Haagse Schilderswijk wordt voorlopig geen enkele demonstratie meer toegestaan. Dat heeft burgemeester Van Aartsen gisteravond gezegd... tijdens het spoeddebat in de Haagse gemeenteraad... over de uit de hand gelopen demonstraties in de wijk. Van Aartsen denkt aan een verbod van twee maanden. Hij zegt de betogingen met pijn in het hart te verbieden... omdat een verbod ingaat tegen democratische principes. Maar hij zegt dat hij de Schilderswijkers wil beschermen tegen radicalen van verschillende kanten. De burgemeester overleefde een motie van wantrouwen die door de PVV was ingediend. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vreest dat er veel meer gevallen van ebola zijn dan tot nu toe is gemeld. De VN-organisatie baseert dat op verklaringen van medewerkers die in het getroffen gebied zijn geweest. Hoeveel meer gevallen er zijn is niet gezegd. Officieel zijn er 1975 gevallen bekend, van wie zo'n duizend mensen zijn overleden. De WHO houdt er rekening mee dat de uitbraak nog maanden duurt. Er zijn wel degelijk Russische militairen in Oost-Oekraïne. Dat zeggen westerse journalisten die gisteravond een Russisch konvooi de grens bij Donetsk zagen oversteken. Het gebied waar de separatisten de baas zijn. Een journalist van de Britse krant The Guardian zag onder meer tankwagens. Volgens hem maakten de militaire voertuigen geen deel uit van het omstreden Russische hulpconvoi dat al dagen wordt gevolgd. In Oostenrijk is een reddingsoperatie aan de gang voor een Poolse speleoloog die op 250 meter onder de grond is komen vast te zitten. De man gleed gisteren uit en viel 7 meter in een grot in de deelstaat Salzburg. Hij liep enkele botbreuken op, heeft een hersenschudding en hij is onderkoeld geraakt. 80 reddingswerkers doen er alles aan om de man weer naar boven te krijgen. Het weer, opklaringen, maar ook af en toe een bui vanmiddag mogelijk met onweer en hagel.